ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het lijkt erop dat voor het eerst in Nederland iemand om het leven is gekomen door een babbeltruc. In Amsterdam-West is een vrouw van 80 in augustus het slachtoffer geworden van een gewelddadige beroving. En de politie zegt nu dat het twee nepagenten waren. De gebeurtenis zorgt voor veel onrust in de buurt en daarom houdt de politie nu meerdere bijeenkomsten. Wij merkten dat eh, deze, de dood van eh, deze mevrouw echt eh, veel onrust heeft veroorzaakt daar in de buurt. Dat mensen daarmee bezig waren. Dus er is al een keer eerder een buurtbijeenkomst georganiseerd. En dat doen we nu nog een keertje. En daarin is preventie ook echt wel een belangrijk onderwerp. Dus dat we het echt met mensen gaan hebben over wat ze kunnen doen als het gaat om nepagenten. Hoe herken je die? En als er nou iemand bij je voor de deur staat, wat doe je dan? Ja, laat niemand binnen als je het niet vertrouwt is de boodschap. Maar ook ophangen als je gebeld wordt en denkt dat het niet deugt. De twee verdachten zijn trouwens opgepakt. Ze zijn 20 en 23 jaar en zitten nog vast. Een jongen van 25 uit Alkmaar, die sinds half september vermist was, is dood teruggevonden. De politie en het Openbaar Ministerie gaan ervan uit dat hij om het leven is gebracht. Een week geleden werden al twee mannen opgepakt vanwege die vermissing van Tijn. Zij worden nu verdacht van moord of doodslag. Bij Volkswagen kan de productie toch een week langer doorgaan, ondanks het chiptekort. Er rollen volgende week nog steeds Audi's en Porsches van de band, die het bedrijf ook maakt. Vanwege gedoe met de Nederlandse chipmaker Nexperia in Nijmegen... komt Volkswagen met een tekort aan chips. En na een zelfrijdende bus krijgen we in ons land nu ook een zelfrijdende trein. Het gaat niet om een personentrein, maar om een goederentrein... die vanaf volgend jaar wordt ingezet op de Betuwe-route. Die loopt van Rotterdam tot aan de Duitse grens. Het bespaart tijd en dus ook geld, zegt ProRail. We hebben al eerder onderzoek gedaan eh, met automatisch rijdende treinen. En daar zien we dat we ongeveer 20 tot 30 procent capaciteitswinst kunnen halen. Doordat je veel preciezer kan gaan rijden. De treinen preciezer op elkaar kan laten rijden. En daarmee capaciteitswinst creëert. Gaan we naar nou het weer toe. Vanavond komen er flinke buien aan. Morgen wordt een wisselvallige dag met langs de kust kans op zware windstoten dan. Het wordt maximaal 13 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4. Daarna richting Amsterdam verknoopt de meer meerste vertraging 5 minuten. A8 Amsterdam richting Zaanstad verknoopt het Zaandam 5 minuten vertraging.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 Het is de tiende keer in een paar maanden tijd dat Amerikanen een boot in het gebied vanuit de lucht aanvallen. Een 80-jarige vrouw die in augustus in haar woning in Amsterdam om het leven is gebracht... was waarschijnlijk het slachtoffer van nepagenten, zegt de politie. De twee wisten zich naar binnen te praten terwijl ze waarschuwden voor inbrekers. En zeven partijen hebben voorafgaand aan de verkiezingen een akkoord gesloten over PFAS. In dat zogeheten stembusakkoord hebben ze afgesproken zich in te zetten voor een verbod op productie, import en gebruik van PFAS.